Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Belgische deel van de Dexia, dat maakte premier Leterme in het holst van de nacht bekend... nadat de raad van bestuur van Dexia na 11 uur vergaderen had ingestemd met de nationalisatie. België betaalt 4 miljard euro en geeft voor 54 miljard aan garanties af... voor de slechte delen die buiten de overname blijven. Volgens Leterme blijft de staat een aantal jaar eigenaar en zijn de spaartegoeden voor 200% zeker. De politie van Rotterdam heeft waarschijnlijk het stoffelijk overschot gevonden van het meisje voor wie gisteren een Amber Alert werd uitgegeven. De vermiste 10-jarige Jennifer van Oostende. Er is een lichaam gevonden in het huis van de 26-jarige man die is aangehouden in verband met de vermissing van het meisje. De verdachte is de ex van de zus van Jennifer. Het meisje verdween zaterdagavond. President Sarkozy en bondskanselier Merkel beloven dat ze voor het einde van de maand nieuwe maatregelen tegen de Europese schuldencrisis bekendmaken. Ze zeggen vastbesloten te zijn om afspraken te maken over betere Europese samenwerking, over steun aan de banken en over een oplossing voor de problemen van Griekenland. Ze maakten geen details bekend van hun plan. De Egyptische regering komt vandaag in spoedzitting bijeen vanwege de geweldsexplosie van gisteren in Cairo. Een demonstratie van koptische christenen, liep uit de hand toen de betogers werden bekogeld met stenen. Bij gevechten met ordentroepen vielen daarna volgens de autoriteiten 24 doden. De socialistische presidentskandidaat in Frankrijk wordt François Hollande of Martine Aubry. Ze nemen het op 16 oktober tegen elkaar op in de tweede ronde van de socialistische voorverkiezingen. Gisteren brachten 2 miljoen linkse Fransen hun stem uit. Volgens de peilingen zal de socialistische kandidaat met een groot verschil winnen van zittend president Sarkozy. Het weer, het wordt een grijze dag met vooral in het noorden af en toe regen. Het wordt een graad of 18. Morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van ANWB. Er staat momenteel 72 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Begin met een probleem op de A15 Gorkum richting Rotterdam. De weg is dicht tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost. Er staat daar een vrachtwagen in brand. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden vanaf knooppunt Gorkum Via de A27, A59 en de A16 is de route via Oosterhout. Geeft ook behoorlijk wat vertraging. Vanaf Nijmegen in de richting Gorkum tussen Afrit Arco en knooppunt Gorkum 4 kilometer. En verderop tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam ook nog eens 4 kilometer. Ook verkeer vanuit de andere kant heeft er last van.